in Utrecht, waar de accu's van de elektrische taxis van stroom kunnen worden voorzien. Behalve de verschillende autofabrikanten werken ook TNO, de TU Delft en de ANWB mee aan het project. Het GreenCap-project krijgt maximaal 2 miljoen euro subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.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 De actie is georganiseerd door de Nederlandse vakbond Varkenshouders. De boeren vinden dat ze te weinig geld voor de varkens krijgen. Hun verdiensten zijn het afgelopen jaar gedaald... doordat de vervoerskosten met meer dan 20% zijn gestegen. Nu gaan de prijzen door de dioxinecrisis in Duitsland verder omlaag. Varkensboeren willen de slachterijen en de supermarkten onder druk zetten om een hogere prijs te betalen. Als erover niet snel een gesprek komt, komen er vervolgacties. De Haitiaanse president en premier zeggen dat baby Doc Duvalier het recht had om terug te keren in Haiti. De 59-jarige voormalige dictator van het land kwam gisteren na een kwart eeuw onverwacht aan uit Frankrijk. Amnesty International en Human Rights Watch hebben Haiti opgeroepen hem te arresteren. Ze willen dat hij wordt vervolgd voor de dood van duizenden Haitianen. Tijdens zijn bewind van 1971 tot 1986 zaaide zijn privémilitie, de Tonton Makou, dood en verderf. Volgens de Haitiaanse regering zal justitie beslissen of hij wordt vervolgd. De BBC heeft vernomen dat Duvalier een ticket heeft voor een retourvlucht naar Parijs op 20 januari. In Utrecht begint vandaag het zogenoemde Green Cab project, een proef met elektrische taxi.